Clemens Peters met het NOS-journaal. In Rusland zijn de zwarte dozen gevonden van het privévliegtuig van Wagner-leider Prigozhin, dat woensdag neerstortte. De vluchtrecorders worden bekeken door een onderzoekscommissie. Die meldt verder dat er tien lichamen zijn gevonden, zonder iets te zeggen over de identiteit. Wat er precies is gebeurd is nog altijd onduidelijk. De VS zegt dat het toestel in elk geval niet is neergehaald met een raket. Experts zeggen tegen CNN dat er vermoedelijk een explosie was aan boord van het vliegtuig. Milieuorganisaties zijn kritisch over de voordracht van Wopke Hoekstra als de nieuwe eurocommissaris. Hij moet de opvolger worden van Frans Timmermans, die klimaat in zijn portefeuille had. Onder andere Greenpeace en Urgenda vinden dat Hoekstra te weinig oog heeft voor klimaat. De voetbalsters van het Spaanse nationale elftal willen niet meer voor hun land spelen als de voorzitter van de voetbalbond aanblijft. Luis Rubiales ligt onder vuur omdat hij afgelopen weekend een speelster op de mond kuste na het winnen van een WK-titel. Binnen en buiten de voetbalwereld wordt geroepen om zijn aftreden, maar Rubiales denkt er niet over om te vertrekken. Hij vindt dat hij slachtoffer is van een hetze. Een huisarts in Brunsum in Limburg moet van de inspectie onmiddellijk stoppen met zijn werk. Over de man kwamen meerdere meldingen binnen. De inspectie spreekt van een risicovolle situatie. En zegt dat de arts niet voldoet aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te leveren. De huisarts in Brunsum is vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot drie jaar cel voor het verkrachten van drie patiënten. Omdat hij een hoger beroep ging, kon hij door blijven werken. Er loopt ook nog een andere zaak tegen hem. In Madagaskar zijn zeker twaalf mensen door verdrukking om het leven gekomen... bij de ingang van het Nationale Stadion. Ook raakten zo'n 80 mensen gewond. De oorzaak van het gedrang is niet bekend. In het stadion in de hoofdstad, Antananarivo, waren zo'n 50.000 toeschouwers.